Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt steeds meer bekend over de schietpartijen in Rotterdam gisteren. Een man schoot daar drie mensen dood. Een leraar van het Erasmus MC, een buurvrouw en haar dochter van 14. De verdachte is Fouad L, een student aan het Erasmus. Hij was al in beeld bij het Openbaar Ministerie... Zoals hij eerder veroordeeld voor dierenmishandeling, vertelt verslaggever Joris van Poppel. Dat ging onder andere over het schieten met een kruisboog op eh, vissen. Ehm, zijn konijnen heeft hij eh, bekogeld met, eh, met stenen. Zijn hond zou hij hebben mishandeld. Op zijn telefoon heeft het OM ook afbeeldingen gevonden van mensen die worden neergestoken. En ook nazistische teksten. Het OM waarschuwde ook voor L. Ze vroegen zich af of het slim was om hem een diploma als arts te geven. En wat het ziekenhuis met die info deed, dat weten we niet. De politie onderzoekt of het om een wraakactie gaat. En in Rotterdam heerst nog steeds veel boosheid en verdriet. Tijdens een bewonersbijeenkomst gisteravond werd duidelijk dat het meisje van 14... dat zwaar gewond was in het ziekenhuis, was overleden... Burgemeester Abu Taleb vertelt hoe dat nieuws aankwam. Op dat moment eh, zat ik naast een, eh, een meisje die ehm, de beste vriendin was van het overleden meisje. Ze zei, ik ben met haar opgegroeid. En ze kreeg dat bericht binnen op haar iPhone en dat gaf ze door aan een vriendin. En een explosie van emoties was niet meer te houden, ook aan onze kant. Abu Taleb zegt dat bewoners veel steun vinden bij elkaar. Een ander nieuws dan. De inflatie is de afgelopen maand flink gedaald. Het is volgens het CBS nog maar 0,2 procent. Dat betekent dat de prijzen in een jaar tijd nauwelijks zijn gestegen. En een fragment van Omroep West gaat viral op TikTok. Daarin wordt een man van 90 geïnterviewd in de hal van een ziekenhuis. De presentator van de regionale omroep vraagt hem naar zijn vrouw... die al bijna 40 jaar geleden overleed. En dan vertelt hij dat hij daarna nooit meer behoefte had aan een ander. En dan kom je iemand tegen waar je echt van houdt. En daar ga je dan mee trouwen. Dat betekent dat hij heel veel van je vrouw gehouden heeft? Ja, nog. De reacties stromen binnen. Jongeren zeggen massaal dat ze er kippenvel van krijgen. En daar reageert de opa dan ook weer op. Hij zegt dat hij blij is dat mensen troost uit zijn verhaal halen. Het weer nog, veel wolken en af en toe wat buitjes bij 18 tot 22 graden. Eind van de middag zijn er wel opklaringen.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 en op het Erasmus MC waar hij studeerde. De inflatie is in de maand september weer iets afgenomen. Dat komt vooral doordat energie en brandstof minder duur zijn geworden... vergeleken met een jaar geleden. Boodschappen zijn nog wel een stuk duurder. De Gouden Griffel gaat dit jaar naar het boek Miska, geschreven door Edward van de Vendel en Anoush Elman. Het boek gaat over een Afghaans gezin in Nederland dat een konijn in huis neemt. Het weer overwegend grijs met soms wat regen of een bui.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 forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. Hey, finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You with me no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up Simmer down and I won't ham it up or simmer down with their brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan kan Dat de oceaan om die plek bij het gat dat een kan slaan.